Herman Vriend met het NOS Journaal. In Vlaardingen is er nog onbekende man om het leven. Een lichaam werd vannacht door een vrachtwagenchauffeur gevonden in de Koningin haven. De politie heeft een opvaardig gearresteerd van een vrachtschip dat in Vlaardingen aan de kade ligt. Verschillende vrachtwagenchauffeurs hadden de verdachte eerder in de nacht met het slachtoffer gezien. Op de Fiji-eilanden is de noodtoestand uitgeroepen vanwege grote overstromingen. De watersnood wordt veroorzaakt door zware regenval en heeft inmiddels aan twee mensen het leven gekost. 7000 mensen zijn geëvacueerd. Honderden toeristen zitten vast op de eilandengroep omdat veel vluchten zijn geannuleerd. Ook staat de weg naar het vliegveld onder water. De komende dagen wordt nog meer regen verwacht op de Fiji-eilanden. Steeds minder Vlamingen vinden dat de Belgische kroonprins klaar is om zijn vader op te volgen. Uit onderzoek en opdracht van de commerciële zender VTM blijkt dat iets meer dan de helft lief niet ziet dat koning Albert plaatsmaakt voor prins Philip. Acht jaar geleden was dat nog 30 procent. Veel Vlamingen achten Philip onbekwaam om koning te zijn. Bij een steekpartij in een woning in Maastricht is een dode gevallen. De 26-jarige bewoonster van het pand raakte zwaar gewond. Ze is naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie was de dode man de ex-vriend van de vrouw. Hij heeft haar neergestoken en daarna zichzelf gedood. Op een veiling in Groot-Brittannië heeft de menukaart van het laatste avondmaal aan boord van de Titanic 90.000 euro opgebracht. Een sleutelbos van een bemanningslid werd voor 70.000 euro geveild. De menukaart was van een bankier uit San Francisco. De sleutelbos gaf toegang tot de opslag van de lampen voor de reddingsboten. De bankier, zijn vrouw en een zoontje overleefden de scheepsramp, net als de eigenaar van de sleutelbos. De Titanic zonk deze maand precies 100 jaar geleden. 1500 opvarenden verdronken. Het weer. Vanochtend is het helder met aan de kust kans op een lichte bui. Later neemt de bewolking toe en kan het in het noorden wat gaan regenen. Het wordt ongeveer 10 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Er staan op dit moment geen files, zijn al aangekondigde snelheidscontroles op de A2 tussen Eindhoven en Maastricht en op de A15 tussen Gorkum en Nijmegen.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 Now you have jazz, want dit is CFM Jazz. De Zondagse Wekker op de Zandvoort Radio. Samenstelling en presentatie Tom Hendricks. Goedemorgen Zandvoort en Bentveld, Heemstede en de Ronde van Haarlem. En natuurlijk ook een goedemorgen aan onze internetluisteraars in onder andere Bergen op Zoom, Boertangen, Dokkum, Hamburg en waar ook maar meer ter wereld. De zon schijnt, maar het is fris buiten vanwege een eh, sterk windje uit zee, dus blijf even lekker luisteren. Vorige week meldde ik al, vorige keer meldde ik al deze CFM Jazz geheel te zullen wijden aan de muziek van George Gershwin. Drie kwart jaar geleden overleed hij op pas 38-jarige leeftijd aan een hersentumor. Een rijkdom aan muziek achterlatend. Veel van zijn muziek wordt nog steeds gespeeld, ook in de jazz zelfs zijn beroemde Rhapsody in Blue. Hier in een korte versie door de Amerikaanse trompetist en bandleider L. Hurt. snelle uitvoering van Swanderful, een song uit de musical Funny Face, die George Gershwin en zijn twee jaar oudere broer Ira in 1927 uitbrachten. Al gauw kwam de song terecht in de jazz scene en hij werd hier uitgevoerd door Helen Merrill, begeleid door het orkest van Quincy Jones. Datering 1954 en toen bleek al wat een geweldige arrangeur Quincy Jones is. De trompetsolo was van Clifford Brown. Ik zei het al, ondanks zijn korte leven heeft George Gershwin een schatkamer aan mooie muziek nagelaten. Laat ik maar meteen een van zijn meesterwerken te pakken nemen. Porgy and Bess. Gershwin schreef deze volksopera in 1935 als een ultieme poging erkend te worden als klassiek componist. Tallozen hebben de muziek uitgevoerd, zowel vocaal als instrumentaal. Een van de meest indrukwekkende vind ik die van trompetist Miles Davis in samenwerking met Jill Evans. Uit Porgy and Bess is hier Bess, You Is My Woman Now. I'm through And it's something about which there's nothing anyone can do It isn't love, it isn't money trouble It's a very funny trouble It's just another rumble But it certainly has my imagine anything dumber. Why did I have to plan a vacation in Havana? Why did I take that trip that made me lose my grip? Oh, that piece of music laid me low. There it goes again, just another rumble, which I heard only Succumb. Can you imagine anything dumber Why did I have to succumb To that number Ah, I'm the cucaracha who just went blah And gave up swinging hot cha Ah diviner, but it turned out a Cuban Frankensteiner. Ah, it's got me by the throat.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 Dat was een van de laatste songs die George Gershwin schreef in 1937, het jaar van zijn dood. Just Another Rumba. Bij Ella Gerald opgenomen in 1959 voor een van haar albums vol met Gershwin muziek. Ook vermaarde big bands, zoals die van Count Basie, hadden muziek van Gershwin op het repertoire. Zoals het in 1928 geschreven Embraceable You. Count Basie, dit keer in kleine bezetting in balladsfeer. MUZIEK Be Good uit 1924 is ook door ontelbare gespeeld. En dit was een eh, zeer bekende uitvoering uit 1953 door Jerry Mulligan op bariton sax, Lee Konitz op alt sax en Chad Baker op trompet. De muziek van Gershwin wordt niet alleen door oudere generaties in de jazz gespeeld. De Zweedse zangeres Lisa Ekdaal, geboren in 1971 heeft menige song van de Gershwin Brothers opgenomen. Zoals But Not For Me uit de musical Girl Crazy uit 1930. They're writing songs of love, but not for me. A lucky star above, but not for me. Would love to leave the way. far more clouds of gray than any Russian play could guarantee. I was a fool to fall and get that way. I Hi a alas, and also like a day. Although dismiss the memory I'm puzzled just the same Was at the mouth of flame I'm all at sea It all began so well But what an end This is the time A fella needs a friend When no, speelse uitvoering van A eh, Foggy Day met af en toe misthorend Gecomponeerd door Gershwin in 1937 en gespeeld door het quintet van bassist Charles Mingus. Summertime, een van de leidende songs uit de opera Porgy and Bess, is nog altijd een van de meest mooie songs van Gershwin en bijna op een ieders repertoire. Ik vond een opmerkelijke uitvoering van sopraansaxofonist Sidney Bechet, samen met de band van Michel Atenou. Summertime and the living is easy. Thank you. I say either, you say neither. I say neither, either, either, neither, neither. Let's call the whole thing off. You say potato, I say patata, you say tomato. I say Creole, tomato. say oyster, you say oyster I'm not gonna stop eating oysters Just because you say oysters Let's call the whole thing off heart that would break my heart So I say pajamas, you say pajamas Baby, what's the problem? Oh, for we know we need each other So we better call the calling all off call the whole thing off De song over de taalstrijd tussen Britten en Amerikanen. Let's call the whole thing off. Uit de musical Shall We Dance. Strak gezongen door de Canadese jazzmuzikant Matt Dusk. Een ander vaak gespeelde song is Somebody Loves Me in deze speciale Gershwin CFM Jazz soepel gespeeld door de big band van trompetist Harry James. We zijn bijna aan het eind van deze CFMDS, althans het eerste uur. Tot een nieuws en reclame, het Modern Jazz Quartet met een medley van Gershwin songs. Zoals Soon, For You, For Me, Forevermore en, als we het halen, Love Walked In and Our Love Is Here To Stay.